Freddy van met het NOS-journaal. De website van de Belastingdienst met de aangifte Nieuwe Stijl is op de eerste dag al meer dan 300.000 keer bezocht. Het is dit jaar voor het eerst dat iedereen online aangifte kan doen via een persoonlijke pagina. Veel gegevens over 2014 zijn vooraf ingevuld. Volgens de Belastingdienst had een derde van de bezoekers rond een uur of vier zijn aangifte inkomstenbelasting al verstuurd. De website was wel geregeld overbelast doordat te veel mensen tegelijk probeerden in te loggen. Er is een limiet van enkele tienduizenden bezoekers. Om pieken te voorkomen bij het insturen van de aangifte is de inzendtermijn met een maand verlengd. De gegevens moeten nu op 1 mei binnen zijn in plaats van 1 april. Terreurgroep Islamitische Staat heeft 19 ontvoerde christenen vrijgelaten. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zegt dat de Assyrische christenen op vrije voeten werden gesteld na een uitspraak van een IS-rechtbank. Wat de achtergrond is van het vonnis is nog onbekend. Afgelopen week ontvoerden IS-strijders in het noordoosten van Syrië zeker 220 christenen. In het Maagdhuis in Amsterdam is vanmiddag overlegd door studentenbonden uit verschillende steden. De bonden uit onder meer Nijmegen, Utrecht, Groningen en Rotterdam willen ook op hun universiteiten meer inspraak. Ze klagen, net als de protesterende studenten van de Universiteit van Amsterdam, dat voor universiteitsbesturen de financiën bij veel beslissingen leidend zijn. Voorlopig willen de bonden in gesprek met de colleges van bestuur van de diverse universiteiten, maar ze sluiten acties niet uit. Het Maagdenhuis wordt sinds woensdag bezet door een groep studenten. Daar zit het bestuur van de UvA. Het weer, de komende uren buien met kans op onweer en zware windstoten. Vannacht wordt het 2 tot 5 graden. Morgen wisselend bewolkt met zon, maar ook buien met kans op hagel. En het wordt 6 tot 8 graden. Later, morgen op de overdag, gaat het aan zee stormachtig waaien. Dit was het NOS.